Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander moet kroondomein Het Lo het hele jaar door openhouden voor het publiek. Anders raakt hij de natuursubsidie van 4,7 miljoen euro per jaar kwijt. Dat staat in een brief die minister Schouten van Landbouw later vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Zo bevestigen bronnen aan de NOS. De koning sluit het kroondomein elk najaar ruim drie maanden af, vermoedelijk om er te kunnen jagen. VVD'er Johan Remkes gaat als informateur proberen een minderheidskabinet te vormen. De Tweede Kamer heeft daar gisteravond mee ingestemd. D66-leider Kaag zei in het Kamerdebat dat ze nog altijd hoopt dat er een meerderheidskabinet komt... met de PvdA en GroenLinks erbij. Het debat ging voor een groot deel over de kritiek die Kaag maandag in een lezing uitte op het leiderschap van premier Rutte. Bij een brand in een Indonesische gevangenis zijn tientallen doden gevallen. Het vuur ontstond s'nachts in de gevangenis op het eiland Java. Waardoor is onduidelijk. Het complex werd wel ontruimd, maar voor veel gevangenen was het toen al te laat. Zeker 40 van hen zouden om het leven zijn gekomen. Voor het eerst sinds de machtsovername in Afghanistan... heeft de hoogste leider van de Taliban van zich laten horen. Haibatullah Akhundzada zegt in een verklaring dat het nieuwe bewind... zich aan internationale afspraken zal houden... zolang die niet strijdig zijn met de islamitische wetgeving. Hoewel hij de hoogste leider is, zit Akhundzada niet in de overgangsregering... die gisteren bekend werd gemaakt. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije overtuigend gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het gisteravond 6-1 voor de ploeg van Louis van Gaal... mede door drie doelpunten van Memphis Depay. Dankzij de overwinning gaat Nederland nu aan kop in groep G... met evenveel punten als Noorwegen, maar een veel beter doelsaldo. Het weer... Het wordt een vrij zonnige en warme dag met maxima tussen 24 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat een auto in brand bij Oude Kerk aan de Amstel. Dat zorgt voor 2 kilometer file en 10 minuten vertraging, want er zijn daar drie rijstroken dicht.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 Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar y aquel nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Iban pasando los años y el niño lindo de más. enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar.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 De koning sluit het natuurgebied nu nog elk najaar af, vermoedelijk om te jagen. VVD'er Johan Remkes gaat als informateur proberen een minderheidskabinet te vormen. De Tweede Kamer heeft daar gisteravond mee ingestemd. Het debat ging voor een groot deel over de kritiek die D66-leider Kaag maandag in een lezing uitte op het leiderschap van premier Rutte. In de WK-kwalificatie heeft het Nederlands elftal met 6-1 gewonnen van Turkije. Mede door drie doelpunten van Memphis Depay. Oranje gaat nu op doelsaldo aan kop in groep G. Het weer vrij zonnig en 24 tot 28 graden. Lege glazen, je schenkt ze vol.